Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Een Russische regeringscommissie gaat onderzoek doen naar de explosie op de Krimbrug, meldt een Russisch staatspersbureau. Twee ministers zouden al ter plaatse zijn. De verantwoordelijkheid voor de explosie op de belangrijke brug is niet opgeëist... maar veel Oekraïners gaan ervan uit dat Kiev erachter zit. Ook de Russische parlementsvoorzitter op de Krim denkt dat. Hij spreekt van Oekraïense vandalen... Volgens hem is de schade aan de brug niet ernstig, hoewel op beelden is te zien dat de rijbaan is weggeslagen. De aardbeving bij Weerdum is opnieuw een zware klap voor Groningen, zegt staatssecretaris Velbrief. Op Twitter belooft hij er alles aan te doen om het Groningen gasveld zo snel mogelijk te sluiten. Vanochtend was er op 3 kilometer diepte een schok van 3,1. Het was de zwaarste beving in bijna een jaar. Vanwege de hoge energieprijzen denkt de helft van de sport- en fitnessscholen over verhoging van de contributie. Blijkt uit een enquête onder de leden van branchevereniging NL Actief. Volgens de ondernemers kunnen ze niet anders. Ze willen de verhoging wel beperkt houden tot een paar euro, omdat mensen anders wegblijven. Voor het midden- en kleinbedrijf heeft het kabinet een steunregeling... maar sportbedrijven kunnen daar lang niet allemaal van profiteren. Daarover wordt nog gesproken tussen de sportsector en het ministerie. Voetbalclub Willem II is niet blij met de ongeregeldheden gisteravond bij de thuiswedstrijd tegen Den Bosch. De club spreekt van een inktzwarte avond. Het duel in Tilburg werd na 18 minuten gestaakt vanwege vuurwerk. Pas na anderhalf uur werd de wedstrijd weer hervat. Dat kwam volgens Willem II doordat de supporters van Den Bosch eerst moesten worden weggestuurd, maar die werkten daar niet aan mee. Het weer. Geregeld zon met in het noorden kans op een bui. Het is een graad of 16. Morgen begint de dag fris. Later op veel plaatsen zon en ongeveer 17 graden. Maandag wat meer kans op regen. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er is niet veel aan de hand onderweg. Alleen op de A7 is het wat drukker van Zaanstad naar Horen... tussen Purmerend en de afrit Avenhoorn. Daar ben je 10 minuten langer onderweg. Verder staan er files die zo'n 5 minuten vertraging opleveren... zoals op de A9 Amstelveen richting Alkmaar...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 I don't belong here, tell me that I'm wrong And you're gonna see then you receive it. There are lonely roads we go down following the feeling. But if it's not worth fighting for, then it's got no meaning. All I know is I try with everything I got.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 Stone by stone, brick by brick, I'm climbing up the wall till I. I'm at the top, at the top, at the top, yeah. in the dark. You are the ultimate star. You pick me up from above. Your unconditional love takes me to paradise. you gotta feel the vibe. van Zandvoort, Zandvoort. op 106.9 CFFM Telling white lies in the dark times is harder to tell the truth Is it working if we're hurting There's so much you left to lose Did we run out of luck?